Daar geeft hij cursussen haring snijden. Econoom Vollaert van de Universiteit van Tilburg heeft de uitslagen van de haringtest onderzocht. Winkels die hun vis betrekken van Atlantic scoren in de test gemiddeld ruim een 9. Anderen krijgen een 5,5. Een aantal vishandelaren die in de haringtest slecht scoren bereiden juridische stappen voor tegen het AD. De krant heeft nog niet gereageerd. Bij het Oekraïne-referendum is vanuit Rusland geprobeerd om de Nederlandse publieke opinie te beïnvloeden. Dat staat in een nieuwe brief van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken over nepnieuws. Ze noemt een video waarin te zien is dat Oekraïense militieleden de Nederlandse vlag verbranden en dreigen met aanslagen. Deze week schreef ze al een brief over Russisch nepnieuws over MH17. PvdA-leider Ascher vroeg toen om meer voorbeelden. Milieudefensie en de Groninger Bodembeweging zijn blij dat de Raad van State zegt dat er een nieuw gasbesluit moet komen. Het oude kabinet heeft de besluiten niet goed onderbouwd. De productie blijft voorlopig 21,6 miljard kub per jaar. Minister Wiebes van Economische Zaken krijgt een jaar de tijd om een nieuw besluit te nemen. Hij noemt de conclusie van de Raad helder en gaat ermee aan de slag. Bij noodweer in de buurt van Athene zijn vannacht zeker zeven mensen omgekomen. Naar twee anderen wordt nog gezocht. Door hevige storm en zware regen veranderde straten in kolkende rivieren vol modder en puin. De Griekse brandweer kreeg zeker 340 meldingen over ondergelopen woningen en gebouwen. Het weer bewolkt in wat regen of motregen. Het is 9 tot 12 graden. Ook morgen een grijze dag met wat regen. Vrijdag droog en wat meer zon. Dit is ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Veel vertraging rond Reewijk. Op de A12 vanuit Den Haag is de rijbaan namelijk dicht na een ongeluk. Dat gaat nog wel tot een uur of vier duren, heeft Rijkswaterstaat laten weten. De A20 vanuit Rotterdam naar Gouda heeft er ook mee te maken. Bij Knoop het sta je een uur in de file. Je kunt beter omrijden als je naar Utrecht wil, via Gorkum of via Amsterdam. Andere files in de Randstad, de A15 Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht, 10 minuten vertraging. De A16 Rotterdam-Breda bij de Randweg Dordrecht, 5 tot 10 minuten extra. En de N11 leidt de Bodegraven staat vast voor de aansluiting met de A12, net als veel andere lokale wegen rond Reewijk.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 Now I'm falling down through the crashing sound, and you come around at the curtains of the wall. And you We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high. internet. www.zfmzandvoort.nl walls used to kiss and run.